operatie van internetbedrijven waarin meer geld omgaat dan bij Amazon.com en eBay. De totale marktwaarde wordt geschat op zo'n 120 miljard euro. Pas als de uiteindelijke datum van de beursgang in zicht komt, wordt er een eerste prijs voor de aandelen bekendgemaakt. Nederland is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. Ilse de Lange en Whalen hoorden in de eerste halve finale bij de tien artiesten met de beste beoordeling. Het nummer Calm After the Storm van de Common Linnets kreeg genoeg stemmen van de miljoenen kijkers en de 37 verschillende vakjuries. De tweede halve finale van het Songfestival is donderdag en de finale is zaterdag. Het is het tweede jaar op rij dat Nederland de finale bereikt. Vorig jaar had Anouk die eer met Birds. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk.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 Burgemeester Fernandes zei dat hij er een rotzooi van had gemaakt en dat hij vreselijke spijt had. Tijdens een tv-uitzending was te zien hoe de 75-jarige Fernandes, de journaliste die naast hem kwam zitten, meteen in haar dijbeen greep. Ze kon zich maar met moeite loswrikken. De man van de journalisten dreigde naar de rechter te stappen als de burgemeester zijn excuses niet zou aanbieden. Een parlementslid van de oppositie heeft daadwerkelijk een klacht ingediend tegen Fernandes wegens seksuele intimidatie. De Chinese internetwinkel Alibaba heeft een officiële aanvraag voor een beursgang in New York ingediend. Daarmee wordt naar verwachting meer dan 15 miljard euro opgehaald. Het zou wel eens de grootste beursgang kunnen worden die ooit in de VS is gedaan. Alibaba is niet zo bekend als Facebook, maar het is een enorme conglomeratie van internetbedrijven... waarin meer geld omgaat dan bij Amazon.com en eBay. De totale marktwaarde wordt geschat op zo'n